Even een overzichtje van eh, de nummers 270 tot en met 261. 270, George Jones, die staat Loving Her Today. 269, The Modern Lovers en Roadrunner. En 268, U2. En Sunday Belly Sunday, 267, Personality Crisis van New York Dolls, 266, The Ronettes, Walking in the Rain. Tine and Up, Archie Bell and the Drills, 265, 264 Randy Newman, Away. Crystals, He's a Rebel op 263. Oeh, Baby Baby, Smokey Robinson and the Miracles, 262. En zojuist begonnen mee dit uur. Stevie Wonder op 261 met uh, Higher Ground. Ja, en we gaan meteen door, want ja, geen tijd te verliezen. We moeten er nog een aantal draaien. 260, daar zijn wij gebleven de Dels, die vinden wij daar. En eh, ja, dit hoor je nooit meer. En daarom zo leuk. Oh, what a night. Oh, nummer 259. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't goes like this the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composes. I used to live alone before I knew you. But I've seen your flag on the marble arch, and love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah, hallelujah. The cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Overleed veel te vroeg op 30-jarige leeftijd. Jeff Buckley en Hallelujah. Natuurlijk het origineel van Leonard Cohen. Maar het is eh, deze versie die eh, ja, tot de lijst heeft geschopt. Op nummer 259. Op middag van 29 eh, mei ging hij met een vriend in de Wolf River Marina, Marina in Memphis in Tennessee. Een korte duik nemen voordat hij naar de studio zou gaan. Vriend verplaatste de radio toen die aan de rand van de rivier stond. Vanwege een golf die door een boot veroorzaakt werd. En toen hij omkeek bleek Jeff Buckley verdwenen. Waarschijnlijk natuurlijk verdronkenheid door een eh, gevaarlijke onderstroom. Zijn lichaam werd ondanks zoekacties pas een week later teruggevonden door een toerist op een boot en aan land gebracht. En er werd over gespeculeerd dat uh, ja, Buckley zelfmoord gepleegd zou hebben omdat hij zijn zware lazen nog aangehad zou hebben tijdens het zwemmen. De adoptie heeft eh, wel uitgewezen dat hij geen illegale drugs heeft genomen voor hij ging zwemmen. En dat een overdosis dus uitgesloten kan worden als doodsoorzaak. Maar toch, Blijft het triest verhaal. Jeff Buckley, Halleluja. En daarvoor op 258 de Dells en Oh What a Night. Zeg ik goed? Nee, 260 was uh, dat. Dit is 258. you have, cause there's magic in my eyes. I can see for miles If you think that I don't know about the little tricks you play And never see you when deliberately you put things in my way Well here's a poke at you, you're gonna choke on it too You're gonna lose that smile because all the while I could see for miles and miles could see for miles and miles. I could see for miles and miles and miles and miles and miles. Oh yeah. You took advantage of my trust in you when I was so far away. I saw you holding lots of other guys and now you've got the nerve to say That you still want me Well that says maybe But you gotta stand trial Because all the while I can see for miles and miles I can see for miles and miles I can see for miles and miles and miles I know you've deceived me, now here's a surprise. I know that you have, cause there's magic in my eyes. I can see for miles and miles and Eiffel Tower and the Taj Mahal nights see on clear days. You thought that I would need a crystal ball to see right through the haze. Well, there's a poke at you, you're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile because all the while I could see for miles and miles. I could see for miles could see for miles nummer 257. Trucks en Wildfin op 257. Daarvoor een van de hoofdleveranciers vijf keer in de lijst. De Who, de Wie, de Who en I Can See for Maals en miles op 258. Dan, ja persoonlijk, een van mijn eh, favoriete tracks aller tijden. En daarom ben ik ook blij dat hij eh, in deze lijst staat. Want uh, ja, generatiegenoot Pearl Jam stond er bijvoorbeeld helemaal niet in. Nirvana ook maar een paar keer. Wel dan eentje heel hoog, maar toch. Radiohead, Paranoid Android. Nummer 255. Lekker stukje disco. Blondie en uh, Heart of Glass. Daarvoor ook nog eh, Radiohead en Paranoid Android. Het kwam eh, van het album Oké Computer natuurlijk, een derde plaat. Legendarische plaat nog steeds na al die jaren. En uh, ja, ook nog even over Blondie. Ehm, samen met eh, Frank Sinatra en de Icy Brothers en de Animals. De ja, eh, artiest, de, de, act die er het vaakst in staat in de lijst. Zonder een notering in de, de top 100. Alle staan zij drie keer in. Dit was trouwens de laatste van Blondie. Dus staat dus net niet in de bovenste helft. Want ja, daar gaan we wel naartoe, hè, naar de nummer 250. Ehm, maar nu eerst, ja natuurlijk, nog even een paar nummertjes afwerken voordat we op de helft zijn. 254. Daar staan deze gasten. De mannen van de riff. ACDC, Highway to Hell. Een paar weken geleden, 40 jaar geleden dat hij overleed. En dit was het laatste album waar hij op meedeed. Met deze enorme hit erop. ACDC 254 van de Highway to Hell. En maak er een eind aan. Ja, heerlijk. Deze uitzending begonnen we met eh, David Bowie. En toen het wat minder ging met de volgende band... toen bood eh, ja, David Bowie aan aan eh, de band Mad de Hoepel. Ehm, van, ik heb hier twee nummers en jullie mogen er één... ja, die, die, krijgen jullie, die mogen jullie gewoon van mij hebben. Omdat ik, omdat ik jullie steun. En zo konden kiezen uit Suffragette City of All the Young Dudes. Het werd die laatste. En het resultaat is nummer 253 in deze top 500.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 Als je het hoort, of ja, als je het weet, dan hoor je het natuurlijk. Dat David Bowie het geschreven heeft. Maar de Hoepel, Alder Young Dudes op eh, nummer 253. Eén plek hoger op 252. Vijf keer staan ze erin. De Durfters, Money Honey. what you want with me. aan deze lijst. Highway to Hell, ACDC dan net gehad. En, dit staat er dus ook gewoon in. Lekkere doe opgeleid eh, dit. 1953. Vijf keer staan ze erin. De Drifters, dit was eh, Money Honey. Ja, en dan zometeen zijn we dan officieel op de helft van de lijst. Maar nu eerst, net niet in de bovenste helft. Het is nummer 251, Bobby Darin en Mac the Knife. We blijven in de jaren 50 trouwens. 1959 dit. Oh, the shark babe has such teeth, there. And it shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie, babe. And it keeps it uh, out of sight. You know when that shark bites with its teeth big. Scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's old Maggie Heath, babe. So there's never, never a trace of red. Now on the sidewalk, uh <laughs> -huh, ooh, Sunday morning, uh -huh, lies a body just oozing life and someone sneaking round the corner. Could that someone be Mac the Knife? Ah, there's a tugboat down by the river, don't you know? Where a cement bag just drooping on down. Oh, that cement is just, it's there for the weight to dare five will get you ten. Old Mackies back in town. Not to hear about Louis Miller. He disappeared, babe. After drawing out all his hard-earned cash. And now Maggie spins just like a sailor. Could it be our boy's done something rash? Ho, ho, yeah, Sumitandri. Ooh, Miss Lottie Lenya and old Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, babe. Now that Maggie's back in town, I said, Jenny Diver, whoa, Sumitandri. Look out to Miss Lottie Lenya and old Lucy Brown. Yes, that line forms on the right, babe, not that Maggie's back in Ja hoor, en we zijn officieel op de helft van de lijst. Dag man. 251 was het eh, Bobby Darin en Mac the Knife. Zometeen de nummer 250, maar eerst even een overzichtje dan van de nummers 260 tot en met 251. 260, The Dells, Oh What A Night. 251, Hallelujah van Jeff Buckley. 258, The Who en I Can See For Miles. Wild Thing van de Trucks op 257. 256 Radiohead, Paranoid Android, 255 Blondie met Hard of Glass, Highway to Hell, ACDC, 254, 253 Mother Hoepel, All the Young Dudes, Money Honey van de Drifters op 252 en is op 251 Bobby Darin en Mac the Knife. Ja, nou jongens, we zijn officieel op de helft. We zijn er al een eh, ja, maandje of twee, tweeënhalf mee bezig en ja... We gaan dus exact diezelfde tijd ook nog gewoon even door met Rolling Stones 500 Greatest Songs of All Time. En er staat ook wat metalmuziek in de lijst. En het metalgenre bestaat trouwens dit jaar 50 jaar. Ja! Want de eerste twee albums van eh, ja, deze band die komen uit 1970. Dit kwam van het tweede album. Vooral de A-kant was goed. Iron Man die kwam een paar weken terug. Maar dit is op 250. Eh, Paranoid, zet je radio nummer 249. in de top 5 deze mevrouw. Rita Franklin en uh, eh, Chain of Fools op nummer 249. Daarvoor 250. Ja jongens, we zijn op de helft. Het was uh, het begin van de metal. Ja, eigenlijk nog het album daarvoor. Het kwam uit hetzelfde jaar. Black Sabbath en Paranoid. Net nogal Paranoid Android gehad, dit was Paranoid. En dan, ja, misschien wel de allereerste rap hit ooit.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 But I wouldn't give a sucker or a punk from the rock, not a dime till I made it again. Everybody go, hotel, oh, motel, what you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some spring and drive off in a death OJ.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 Sugar Hill Gang, ja, nummer 1 eh, in Nederland. Hè, 1980 of tenminste 1979 werd het al uitgebracht. Duidelijke Good Times te horen. De baslijn van eh, Chic, ook volgens mij eh, later nog Another One Buiten Dust op door, door Queen. Maar dit was Rappers Delight in ieder geval op 248. Sugar Hill Gang 247 dan staan er ook een aantal keer in eh, deze band. Ik denk een stuk of 5, 6 keer. Fly in the Family Stone en Hot Fun in the Summertime. End of the spring, 246. was hem. Of tenminste, dit was hem. Ja, volgende week gaan we gewoon door. Maar dit waren in ieder geval weer twee fijne uurtjes van eh, Rolling Stones 500 Greatest Songs of All Time. 15 jaar geleden publiceerde het magazine de lijst met de 500 beste liedjes ooit gemaakt. En we zijn inmiddels over de helft, ja. En deze man eh, die staat er ook een aantal keren in. Onder andere dus op 246. Jackie Wilson and Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher. En dan heb ik er nog eentje voor je. Ja, maar wel een hele mooie van The Band. En ik hou even een korte stilte voordat ik hem instart. En dan valt hij misschien wel nog beter. De laatste, 245, The Band. The Night They Drove Old Dixie Down. 65, we were hungry, just barely alive. By May the 10th, Richmond had fell. It's a time.